Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er hebben vorig jaar een stuk meer mensen asiel aangevraagd in ons land. Volgens onderzoekers van het CBS zijn het er 35.000, het hoogste aantal in zeven jaar tijd. Het zijn vooral Syriërs die in Nederland willen komen wonen. Daarna volgen Afghanen en mensen uit Turkije. Er kwamen natuurlijk ook veel Oekraïners naar ons land. Die gaan niet mee in deze cijfers, omdat ze niet officieel asiel hoeven aan te vragen. Een flinke brand in een flat in Den Haag. Die brak uit in een van de appartementen. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam veel rook vrij. De rest van de flatbewoners moeten voor de zekerheid even binnen blijven. De brandweer heeft de boel inmiddels onder controle... maar is dus wel nog even bezig met de boel doorluchten. En monteurs hebben er een druk jaar op zitten. Er zijn een stuk meer warmtepompen geïnstalleerd. Het waren er bijna 100.000. Nogal logisch, zeggen de installateurs. Door de oorlog in Oekraïne gaat de gasprijs door het dak... en dus willen een hoop mensen wel aan die warmtepompen. Het aantal verkochte cv-ketels is wel nog steeds veel groter. Dat waren er meer dan 400.000. En in het Gelderse Nijkerk werd werden afgelopen weekend honderden katten geaaid en geknuffeld bij een kattenwedstrijd. De beesten konden zomaar eens met de titel Groot Europees Kampioen of Best in Show naar huis gaan. Maar waar let je als jury dan op? Ze moet mooie ovale ogen hebben, hij mag geen ronde ogen hebben. Zijn dus vacht moet lekker zacht aanvoelen, de kleur moet goed zijn. Dit is een sphinx. Een naaktkat. Dit is een Selkirk-rex. Een Persische kat, een rood-witte. Nou zeggen ze wel eens dat eh, hondenbazen die beginnen dan op hun hond te lijken. Is dat bij katten, katten ook zo? Ik heb vrouwen voorbij zien komen dat je denkt van ja, past. <laughs> Je krijgt het weer nog veel grijs en in Limburg nog wat buien. Maar op andere plekken breekt de zon door. Later zijn er ook opklaringen, maar vooral in het noordoosten buien. Het wordt 8 of 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn-Zaanstad bij Purmerend Noord 3 kilometer langzaam rijdend verkeer.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 Provincies weten van duizenden veehouderijen niet of ze de goede stikstofvergunningen hebben, blijkt uit onderzoek van de NOS. Mogelijk stoot een deel van die bedrijven meer stikstof uit dan waar toestemming voor is. Bij een raketinslag in de Oost-Oekraïnse stad Kharkov... is volgens lokale autoriteiten zeker één dode gevallen en raakten drie mensen gewond. Reddingswerkers zoeken nog naar andere slachtoffers. Het weer vanochtend in Limburg nog een bui, in de rest van het land geregeld zon. Later op de dag vooral in het noordoosten een paar buien en het wordt een graad of negen.